Twee uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft een verziekte bedrijfscultuur... en er wordt geld verspild. Dat blijkt uit mededelingen van medewerkers en uit interne stukken. Het personeel heeft vooral kritiek op coa bestuursvoorzitter Noorten Albayrak. Zo zou ze een schrikbewind voeren. In een reactie schrijft Albayrak dat ze zich niet in de situatie herkent. Minister Leers heeft laten weten dat hij komende dag een gesprek heeft... met de Raad van Toezicht van het COA. In de Libische stad Beni Walid zouden 17 buitenlanders zijn gearresteerd, onder wie Fransen en Britten. claim komt van een woordvoerder van kolonel Gaddafi op de Syrische tv-zender Arai TV. Het zou gaan om een groep technische experts bestaande uit 13 Fransen, 2 Britten, iemand uit Qatar en iemand uit Azië. Beni Walid is een van de laatste steden in Libië waar Gaddafi een sterke aanhang heeft. Zaterdag claimde Arai TV dat Gaddafi-aanhangers NAVO-militairen hadden opgepakt maar de NAVO heeft ontkend dat dat is gebeurd. De politie in Zeeland heeft een 21-jarige man uit Vlissingen opgepakt. Hij wordt in verband gebracht met de schietpartij in Vlissingen... waarbij de afgelopen dag een 26-jarige man ernstig gewond is geraakt. Het incident speelde zich af op een parkeerplaats bij een bioscoop. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De SPD is bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn opnieuw de grootste partij geworden. De Sociaaldemocraten haalden ruim 28 procent van de stemmen. De christendemocratische CDU kwam uit op 23 procent. De Piratenpartij, die zich vooral inzet voor de privacyrechten van burgers... komt met 9 procent voor het eerst in het deelstaatparlement. De liberale FDP haalde met 1,8 procent de kiesdrempel niet... en ook de nieuwe anti-islampartij De Vrijheid kreeg in Berlijn geen voet aan de grond. Het weer aan de kust kans op een enkele bui, in de rest van het land droog, maar wel kans op mist. Overdag afwisselend buien en zonnige perioden. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. uitgelekt. Wat een raar woord eigenlijk. Ik denk altijd meteen aan heel onsmakelijke dingen. Zoals, zoals een incontinente bejaarde. Hè? Of, of ome Henk met zijn open benen. Die zegt dat wel eens als, als hij weer eens een wat drogere periode hebt. Hè? Dan wil hij bij mij over mijn goede tapijt lopen. En dan geef ik een gil en dan zegt hij... Nee, Ann, ik ben uitgelekt. Of gewoon groente of aardbeien natuurlijk. Maar dat uitlekken bij de regering, ik kan me er niks bij voorstellen. En wat stelt het nou helemaal voor? Hè? Iets is een dag eerder bekend, wat maakt dat nou uit op een mensenleven? Maar ja, het is weer een extra portie uh, ranzigheid voor de pers. die zijn toch alleen maar op die manier bezig. Al dat gegil ook steeds over die crisis en die euro niemand die er een beetje over nadenkt. Hè? Volgens mij gaat het daarom alsmaar mis met die beurzen. Ze worden gewoon opgefokt, opgeruid door die blerende journalisten. Het is een en al story en privé geworden, heel die pers. Nee, als het aan de politiek of de journalisten legt... dan komen we nooit meer uit de crisis. Grote denkers, hè, dat hebben we nodig. Zoals, zoals Nietzsche of Schopenhauer of wie dan ook. Dat is het nou, enfin, het is een goed jaar voor appels en peren, dat dan weer wel. Dus ik wens u de komende winter in ieder geval veel appelmoesplezier. Nou, doei doei! Ja, Welkom, welkom, lieve luisteraars. Eh, kijk op groentevrouw.com voor eh, uw nachtelijke potje goede zin. Maar u moet eerst dit uurtje luisteren. Nou ja, deze hele nacht natuurlijk. Eh, ik heb herenbezoek vannacht. Joris Koster, Thomas Tolker, Tom Franke en Michael van Veliet. Zeg ik het goed, Michael? Ja? Vrij goed, ja. Vrij goed, zeg ik het. Dat is een oude bekende. Hij was hier als de gast als uh, eh, contrabasspeler. En mij bij meer als harem. Meer als harem. Nou ja, toen vertelde hij dat hij nog in een bandje, speelde. Moodbox. En daarom zijn ze hier. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Eh, ik moet eigenlijk deze microfoon even pakken. Ga ik nu doen. Eh, ehm, lekker gespeeld deze zomer, want het gaat goed met de band, hè? Het gaat goed. Ja, we hebben Van Gogh Museum gespeeld. Ja, ik, ik las een hele mooie recensie. Ja, dat was een mooie optreden. Ja en in de Tolhuistuin. Dat is in Amsterdam-Noord. Ja, is leuk. Ik ben nog steeds nooit. Ik ben nog steeds niet geweest. Is het echt een leuk plekje? Het heel leuk. Ja? Ja, ja, ja. ja. Oké. Hey, en die cd van jullie, die, nou goed, daar gaan we straks over hebben. Laat me horen hoe jullie klinken. Mooi, ja. Gaan we eerst het nummer doen. Dankjewel. Het eerste nummer heet uh, Hold On. watching over you. I give you a smile, I give you a hand. Take what I need and nothing less. You give what I need painlessly. Keep things at ease and nothing more. Well, I hope. I've been, my hands are tied as I believe in make believe. You dream your dream, I'll dream yours to be as close as I ever was. Heerlijk, heerlijk. Eh, nou, ik ga eventjes eh, snel uh, eh, opzommen wat we voor de rest van de nacht hebben. Ehm, onder andere deze film. responsabilidade sozinho. responsabilidade é minha. Kom comando é meu. Ja, nou, eh, hoor het eventjes. <laughs> Het is, een, stukje eruit. Een prachttaal, toch, dat Portugees. Eh, maar ja, in de film Tropa de Elite nummer 2 is, is er verder heel veel lelijks. Eh, de eerste Tropa de Elite film was een smashing succes... zowel in Brazilië als in de rest van de wereld. Heeft even jullie hem gezien, Tropa de Elite? Ik niet. Nee? Waanzinnige film. Goed, gemaakt door uh, twee documentairemakers. Eh, en die, eh, ja, die dachten van, wij gaan gewoon die, die, die, werkelijkheid een beetje fictionaliseren. En dat is een enorm succes geworden. Eh, nou, het zijn hele nare onderwerpen, want het gaat natuurlijk over... Eh, ja, eh, hoe, je, hoe dat gaat in de favela's van Rio de Janeiro. Hè, hoe bendes daar huishouden en hoe de politie daar twee gezichten heeft. Hè. Een volledig corrupte kant, hè, waarbij de mensen zich eigenlijk weer moeten beschermen... tegen hun corrupte beschermers, dus de wereld op zijn kop. En dan een elitekorps... ja, een soort militaire politie. Extreem gewelddadig. En dan denk je, is dat nou het antwoord? Nou, hoofdpersoon tegen Willem Dank eh, werd daar de leider eh, en uh, En nu in het vervolg is hij weggepromoveerd eh, naar een positie in de geheime politie. nou, de geheime diensten eigenlijk, geloof ik. En daar stuit hij op zo'n flagrante corruptie... die tot in de hoogste politieke regionen doorloopt. Nou ja, dat hij voor zijn leven mag vrezen. Nou, het is petje af voor de makers. Eh, ja, de werkelijkheid eh, met een snuifje fictie die komt nog veel harder eh, aan. In Brazilië is dat bestempeld als de beste film van deze eeuw. Dus nou, ik, was, ik was zwaar ondaan van de film, mag ik maar even zeggen. Goed, wat hebben we vannacht verder? Maarten van Rossum, die op onderhoudende wijze nog eens uitlegt wat populisme is... en wat het in Nederland voorstelt... Nou, is een, eh, impliciet een, eh, een oproep om vooral kritisch te blijven nadenken. Voor in ieder. Goed. Eh, knoflook zuivert het bloed, zegt men. Nou, ik vind het gewoon lekker. En als Juliet, de beminnelijke Juliet van het kookboekenleslokaal Lokaal de Sperwer in de Amsterdamse Pijp... weer een knoflookfestival organiseert... nou ja, dan ben ik natuurlijk gewoon van de partij. Zeker als Brand en Levy een demonstratie verse worst maken geeft... en Onno Klein als culinair journalist ook zo zijn woordje doet. Nou, en uh, erop roze knoflook uit Lautrec, zou ik zeggen, want die is echt lekker. Goed, verder twee uh, stratofoons en weer eh, een lekkere vette tracktracers... Mysterie van Emily en een hoop goede muziek. En eh, nou, de website, hè, vergeet je niet, www.alinevanlier.nl. Ik, ik heb jullie er ook op gezet, hè, maar vanavond pas. Ik, was, was een, ik liep een beetje achter, sorry. Nou, je kan je er ook eh, op al die podcasts die erop staan abonneren. En, je kan ook het hele programma terugluisteren. En dan zien wat ik gedraaid heb, enzovoort, enzovoort. En je kan ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl. Nou, heren, the floor is yours again. Mooi. Sand heet het One. two, three, four. I'm starting all over like I've been. Your footsteps will sit ahead, sands on your face. New trail and new embrace while I hold my pace. Yeah. Holding hands is just a novelty. Write your name next time. Believe me, I love again. Your footprints next to mine. the Love writings in the sound, yeah. Walk on water, ride your it all faces memories chase? Writings in the sand. Yeah. Holding hands is just a novelty. Write your name next time. Leave me, I love again. Your footprints next to mine. Wat een subtiel drummertje zit hier, zeg. <laughs> Komen jullie even aan tafel zitten? Eh, die drummer, dat is eh, eh, Tom Franke. hè? Zeg ik dat goed? Ja, toch? heb ik het nou goed? Ja. En die zit op een cajon. En, en, die heeft alleen maar een, e- een zo'n dingetje. Hoe heet zo'n... Snare drum. Een snare drum met, met van die kwartjes, weet je wel. Met die ijzeren... Nou ja, dat staat ook in jullie, jullie aanprijzing. Dat staat, dat vond ik erg leuk het <laughs> Dat, we heel subtiel zijn? Nou, nee, dat jij... Oh. Het, eh, dat is... Eh, eh, Tom is a broad-developed drummer... who is not afraid not to play. Dat vind ik een hele mooie. Dat is, een, dat is echt een kwaliteit, vind ik. Inderdaad, van de drummers. Goed, Moodbox. Het is begonnen bij jou, Joris en, en, en Tom. Ja. Waar, waar, waar, waar, stond jouw wiegje? Waar, waar kom je vandaan? Mijn wiegje stond in Eindhoven. Eindhoven? Eindhoven. Ik dan kijk ik helemaal niet hoor aan jou. Nee, dat, klopt. Nee, met een eh, vader uit Groningen en een moeder uit Zeeland. Daar nee, dan, wordt echt het... accent over. <laughs> nee, dat is gek, ja. Dus, dat, ehm, ja, ja. Ja. Maar daar, daar eh, eh, op een gegeven moment naar Amsterdam gekomen? Nog niet eens zo heel lang geleden? Of nou, ik woon al nou zo'n tien jaar, tien jaar in Amsterdam. Oh, oké. Zoiets. lang misschien. Ja, en jij komt ook dan dus uit of niet? Nee, ik, ik kom uit Enkhuizen. Oh. Daar, ben ik opgegroeid. Oké, maar jullie hebben dus elkaar in Amsterdam leren kennen. Ja. ja. ja. Maar wat doe jij in Amsterdam? Ehm, momenteel werk ik eh, ook als docent. Uh, oh, de vorming op een VMBO-school. Oh, oké. Bevo, ik vind het zo'n vies woord. Ja, is het ook. Bevo. Wat is Bevo? Bevo, beeldende vorming. Bevo, dat vind je niet? dat het is een smegma. Oh, nee, nou <laughs> ook weer niet. Maar wat leuk. Ik krijg dat ja. beeld niet meer uit mijn... Eh, <laughs> niet meer normaal voor de klas staan. En, en, jij? Ik eh, werk eh, bij Transavia. Oh ja? Ja. Oh, ik, heb, ik heb heel lang gevlogen met Transavia als gratis. En toen werkte ik voor een programma Super Channel. Look at Europe. En dan kon ik altijd met Transavia. Moest ik het programma naar Londen brengen elke dag. Eh, elke week, was erg leuk. Hier bij de KRO niet? Dit is, nee, dat is 100 jaar geleden hoor. Toen ik <laughs> nog jong en knap was. Maar goed, maar die muziek is bij jullie begonnen. Eh, eh, want jij bent nou, altijd al met muziek bezig, al vanaf jongs af aan. Ja, ja, ja eigenlijk wel. Ehm, zo gauw ik mijn eerste gitaar had, ben ik eigenlijk meteen begonnen met liedjes schrijven. En daar ligt ook mijn passie in, teksten en liedjes schrijven. En dat heb ik in verschillende formaties gedaan. En ehm, <clears throat> nou goed, eh, op een gegeven moment eh, ben ik een band gestart samen met eh, Tom. En dat zingen, heb je dat geleerd? Heb je dat, heb je dat jezelf geleerd of ben je daar ook een beetje achteraan gegaan? nou, ik schreef dan liedjes en dat deed ik dan eigenlijk voor een zanger of een zangeres. Maar ja, ik ehm, ben het uiteindelijk maar zelf gaan doen. Oh, <laughs> oké. Ah, in eerste instantie was, was je niet zelf aan het zingen. Oh. Nee, nee. Maar ehm, ja, mezelf een soort van aangeleerd. Ja. Want, ja. En heb je, dan, heb je daar niet behoefte aan? Ik moet ook eens naar zangles of wat? Eh? Eh, ik heb momenten zang, eh, zangcoach. Ja, ja. daar hebben wij hem dan naartoe gestuurd. <laughs> Oh. ja. Zo zijn we dan ook alweer. Zo zijn, ja, ja, ja. En, en toen pas uh, nou, zo'n anderhalf jaar geleden, dik anderhalf jaar geleden, uh, zijn, zijn die twee andere knullen erbij gekomen? Ja, ja. Tom en ik zijn eerst nummers gaan schrijven. En ehm, daar zijn we later gaan kijken van nou, wat voor muzikanten zoeken we daar nou bij. En ehm, nou, toen hebben we advertenties geplaatst en zo zijn we aan uh, Michael en eh, Thomas gekomen. Ja. Oh, dat, doe je op die manier? Ja, ze vroegen mij, mag ik dat zeggen? Tuurlijk. Ja, ze vroegen mij of ik niet een leerling had die mee, zin had om mee te doen. Eh, maar ik heb mijn leerlingen niet gevraagd. Ik vond het gewoon zelf wel leuk <laughs> <laughs> om te doen. Ja, en zo kwam ik daarbij. Oké. Okay. Michael, ik moet het je gewoon vragen. Ja. Want eh, Michael von... Ja. In, in Duitsland is dat eh, chic, hè? Dat von. Ik dacht niet alleen in Duitsland. Of dat, dat, dat, <laughs> hoopte ik, dat hoopte ik tenminste. Ik heet eh, Van Lier, dat is helemaal niks chics aan. Maar, ja, ja, weet je, ik heb het laatst dan toch een keer uitgezocht. Dat is inderdaad, vroeger was dat een adelstitel. Ja. Ik heet eigenlijk Vrijheer von Villiers. Dat is mijn achternaam. Maar in 1918, volgens mij, zijn alle adelstitels afgeschaft na, in Duitsland. Na de Eerste Wereldoorlog, ja. Ja, precies. En, eh, maar in Oostenrijk is het zo gelopen dat ze echt, uh, is het verboden inmiddels een titel eh, te dragen. Het mag gewoon niet. Je mag niet gaaf of wat weet ik noemen. Of oh. baron of wat weet ik. Het is echt verboden. En in Duitsland was blijkbaar die lobby van de adeligen was te sterk. Ze konden het niet helemaal verbieden. Dus er is een heel rare compromis bij uitgekomen. Ja? Dat zeg maar dat wat eerst titel was, namelijk Vrijheer... is nu gewoon deel van de achternaam. Oh, oké. Dus mijn achternaam is gewoon Vrijheer van Villiers. En, en Vrijheer, wat, waar, staat dat, gelijk aan? Ja, dat is gewoon volgens mij... Jonkheer, Jonkheer, zoiets. Ja, zoiets. Een dus van de, de laagste. Ja, laagste. vrij laag. maar het is wel interessant, zeg maar. Het is in zover vrij interessant, omdat alles wat je in Duitsland in de roddelpers leest... over eh, koning, van, koning Ludwig van Bayern of wat weet ik, of graaf bla bla bla... Dat klopt allemaal niet. Dat zijn allemaal gewoon namen van hun. Dat zijn niet hun titels. Ja, ja. Maar, ze komen eh, oorspronkelijk? Ja, oorspronkelijk. Ja, ja, natuurlijk wel, ja. Dus, eh, ik ook. Dus. Zit hier toch een jonkje aan tafel? Ja, ja, dat is ik Oké. nou, eh, dan gelijk maar even. Duitsland, je hebt daar consortium gedaan, hè? In, in, ja, in, Lübeck, in Noord-Duitsland. Maar later ook in, in Arnhem. Ja, en waarom Arnhem? Dat was puur toeval. Ik eh, was al een tijdje daar in, in Lübeck aan het studeren. En dat is echt een uur vandaan waar ik vandaan kom, van Hamburg. Ja. En eh, een vriend van mij die ging naar, naar Arnhem om daar een keer die open dag eh, te bekijken. En ik zei, ja, ik ga wel mee. En ik vond het eigenlijk wel leuk. Toen ben ik daar maar gaan studeren. Ik heb er niet zo heel veel over nagedacht. Nou, nou het is toch een ander land. Het lijkt me ja. heel gedoe. Ja, maar, maar daar had ik juist zin in, snap je? Ik, ah, vond, ik vond het leuk in het buitenland studeren. Ja. Maar je bent er wel blijven hangen. Ik ben er wel blijven hangen. Ik was nog eventjes weer terug voor vier jaar in Duitsland en nu weer in Amsterdam. Ja, een les gegeven. Je hebt, eh, je hebt een flinke, flinke school of niet? Ja, nou ja... ja. basgitaar en... Eh, ja, ja, heb je het gezien, de website of zo? Ja, ja een heel verhaal, ja. <laughs> lovende uh, studenten of leerlingen oh, van je. Ja, klopt. Ja, ja. ja, dat klopt. Ik geef veel les. Contrabaslessen en keyboardlessen vind ik heel leuk om te geven. Ja. En basgitaarlessen ook, Maar de keyboardman, dat is die naast Dat is ja. ja. klopt, dat ben ik. Als ze slim zijn, zouden de leerlingen bij hem gaan. <laughs> en, en, maar, ik doe niet aan lesgeven, dus. Nee, doe niet aan lesgeven. Eh, wat is jouw achtergrond? Waar kom jij vandaan? Uh, ik kom uit Houten, dat is in de buurt van Utrecht. Ja. Een klein dorpje. En ehm, ja, daar heb ik gewoond tot en met mijn achttiende. En sindsdien in Amsterdam. En waarom? Wat doe je in Amsterdam? Eh, ik studeer daar. Ik doe momenteel een eh, master in sterrenkunde. Sterrenkunde? Ja. Oh ja, ik, dankzij de wereld draait door is, is de hele, die wetenschap onder andere weer een beetje bij mij in, in, in vizier gekomen. Oké, dat is mooi. Want wat ga jij ermee doen? Ehm, ja, goede vraag. Dat weet ik nog niet. <laughs> maar ik vind het gewoon ontzettend interessant. En ehm, ja, daarom studeer ik het eigenlijk wel. Ja? God, ik ben een beetje masters bezig. Ja. ja, dus ik moet nog een jaar en dan ben ik hopelijk klaar. En dan ben je sterrenkundige. Ja. En dan... Uh... Ga naar sterretjes kijken. Ga naar sterretjes kijken. <laughs> Nou, nou, hartstikke goed. En, en, en hoe belangrijk is die muziek? Eh, ja, best wel belangrijk voor mij. Ik vind het gewoon heel fijn om eh, om naast eh, ja, universiteit en dat soort dingen lekker muziek te maken. Ik heb twee jaar tussen mijn bachelor eh, en mijn master in uh, conservatorium gedaan. Oh ja? Ja, omdat ik toch wel even op zoek was naar iets anders. Maar ehm, toen was ik na twee jaar eigenlijk ook wel weer klaar mee. En toen verlangde ik wel weer naar de universiteit. En, en, deed je dan op het conservatorium klassiek piano? Of? Nee, ik studeerde jazz en pop piano in Utrecht. ja, ja. Want jij hebt, uh, Michael, ehm, eh, ook klassiek en jazz gedaan. Ja, ik heb klassiek en jazz gestudeerd, ja. Ja. ja. Want je hebt al heel wat, wat afgereisd, ook met jeugdorkesten en dergelijke. Mm. Ja, ja. ja, ik heb vroeger heel veel jeugdorkest gespeeld. En elk jeugdorkest wat zich denkt dat het een naam zou moeten hebben... of naam heeft, die gaat één keer per jaar op reis. Dus ik ben altijd geswitcht van orkest naar orkest. Eh, <laughs> Net op tijd voor op een reis. Ja, om te kijken wie weer op reis gaat. <laughs> Ja, ja, ja. Nou goed, en jij je bent ook wel in theater te vinden. Hè? Je hebt meegespeeld ja. bij het eh, Nationaal Toneel. Bij, eh, bij Retour Holland Spoor. Ja, precies, die heb ik gezien. Daar, heb ik, daar zingt het Dingetje toch ook zo prachtig bij. Ja, Miraal. Ja. Goed, ehm, eh, ik dacht, jullie hebben muziek meegenomen. Nee, hebben jullie niet. Maar ik zei, wat, wat, is nou muziek die, eh, die belangrijk geweest is? En eh, nou, Joris, jij bent toch de basis van de band, zou ik maar zeggen. Ja, toch? Ja. En toen kwam jij met, nou zeg maar, we hebben er twee. We hebben solo met Bearman. Dat is ja, een Nederlands artiest die ik heel erg gaaf vind. Ehm, ja, ik vind zijn muziek ligt ook wel een beetje bij wat wij doen. Ehm, nou, begeleid de piano. En, eh, nou, ik, ik ben heel benieuwd. Ik ken het helemaal niet, dus eh, laat eventjes horen. Dat vind ik wel... Is het Nederlands? Ja, dat is Utrecht. Komt hier. Zo, could have been a better man, a better lover and a better friend. I could have been what I was told to be. could have been what you wanted to, but I never do the things I should. I'll become what I've been all along. It takes time to find your life, and a life to find that time. It takes as little as we know. It takes passion, it takes peace, fights and disbelief where life leads you, you must go. Could have been a poet or simply be the boy next door. Off to war, soldier smoking roses. I have had my money's worth, bought and sold and fainted hurt, but destiny is the ground beneath our feet. It takes time to find your life, a life to find that time. It takes as little as we know. It takes passion, it takes peace. je mag wel overheen praten. Dat is niet echt heel hoog. <laughs> Hoogstaande. Whatever. Dit was Solo. Dat is ik, eh, de, Nederlandse jongen, ja. Eh, uit Utrecht en omstreken. Ja? Ja. En eh, ken je hem ook persoonlijk? Nee. <laughs> Oh, nee. Maar nou goed, hij heeft al wel een plaat. Jullie plaatsen daar wordt aan gewerkt. Jullie zijn natuurlijk nog, nog eigenlijk aan het opbouwen, hè? Want je zijn zo'n anderhalf jaar bij elkaar hebben wel al een EP eh, e gemaakt met een aantal nummers. Ja, die, zijn, eh, eh, te downloaden via iTunes en... Ja. Nou goed, dus dan moet je dus... Want jullie hebben een website en dan kan je ook dingen horen. Ja, dan kan je alles luisteren. Ja, moodboxmusic.com. Ja. En jullie zijn hard bezig met nieuwe nummers en dan in deze winter een plaat maken. Ja, we zitten nu in de voorbereidingen en ja. we hopen inderdaad begin volgend jaar de studio in te duiken. Hey, en, en hoe vaak zijn jullie nou eh, daarmee bezig? Is dat, hebben jullie gewoon één vaste avond of eh, een vaste dag? Of, <laughs> eh? Dat proberen we wel. Maar... <laughs> ja, in principe wel. Elk, elke week. een avond repeteren. Ja. ja. en Tom en ik die zien elkaar door de week vaak wel dat we toch bezig zijn met ideeën. En, hey, en hoe ontstaat dan zo'n nummer? is dat dan, eh, waar begint het? Begint het met jouw tekst of eh, begint het met een, uh, meestal een riedeltje? Meestal, zit ik op de bank en dan, dan valt er ineens een liedje in mijn hoofd. En dan ga ik daar een tekst bij schrijven. En dan neem ik dat mee de oefenruimte in. En de ene keer vinden ze het mooi. En de andere keer uh, precies van nou, dit is niks. Maar, <laughs> en als ze het mooi vinden, dan, dan gaan ze er mee aan de slag. Dus dan komen er langzaam extra partijen bij. En, zo, zo groeit dat in de repetitieruimte. We hebben ook eentje meegenomen. Hè? Die hebben wij, heeft Joris net gemaakt. Die hebben wij, Waar wij ook spelen. We hebben gewoon net eh, wat partij bij bedacht. Ja. Gezondheid. Ja, Gezondheid. Eh, <laughs> ja, oké, dat is heel goed. Maar en uh, ja, nou, misschien moeten we gewoon maar laten horen. Ja. Zullen we die willen doen? Million Things heet het nummer. En het is eh, nou ja, vanochtend vers gemaakt. En, en, Thomas weet het nog niet zo goed. Die gaat niet meedoen. <laughs> oh, dat, je bedoelt, oh, je gaat helemaal niet meedoen? Nee. Oh, nou, dat is spannend. Heerlijk toch, die eh, vleugel? Want eh, Thomas mag op de vleugel spelen die hier staat. En hoe heet het? Het nummer heet... Ehm, Million Things. Eh, Ik ga goed luisteren. Ga je toch meedoen misschien? Een paar noten. <laughs> Een paar noten. Heel spannend. Oh. Wat wil je hebben? Oh, je, je vlucht. Oh shit, er gaat mijn microfoon. Nee, maakt niet uit. Dankjewel. All right. Goed, Moodbox. Nieuw nummer. Helemaal vers. I've got a million things to do. Find true love, get a job, and follow through. The calendar reminds me to write you. Plastic bags and paper cups, remote controls, and lovers don't last very long. I've got a million things to do. I've got a million things to do. Find true love, get a job, and follow through. The calendar reminds me to write. Oh, you love again. I'll misbehave. I've got a million things to do. all that's been given this time. All that's been given this time. All you have to do is die in the unknown. got a million things to do. Attempt a funeral or two. Pay the bills and taxes too. I've missed a few. Oh, I've missed a few. Like I missed you too. I've got a million things to do. all that's been given this time. All that's been given this time. All you have to do is dive the unknown. things to do. Eh, nieuwe cd. Nou, eh, lieve luisteraars, dat is eh, helemaal uniek. Hè? Dit is een wereldpremière. Absoluut. En vooralsnog nergens anders voorlopig te horen. <laughs> en zeker niet in deze opstelling. Trouwens, ehm, ik, ik, zit op deze bord, even op deze microfoon. Michael, is het, is het de contrabas ehm, altijd? Of heb je ook een, bij deze band... kan je ook overgaan op de basgitaar, de elektrische basgitaar? Nou, kan ik tot deze microfoon gaan? Ja? Eh, ja, nee, nee. Ik speel, ik, zit altijd, ik speel altijd contrabas. Ja? Ja. Vind je niet zo leuk? Jawel, ja, fantastisch. <laughs> wat, is, wat is voor jou de meerwaarde ten opzichte van een elektrische bas? Uh, nou, één punt is echt... Ik speel gewoon niet zo goed basgitaar. Oh, dat, is, dat is echt één ding. En eh, ja, ik studeerde heel veel contrabas. En ja, inmiddels ben ik daar toch echt heel erg gewend aan geraakt. Zo. En, nou, in deze eh, samenstelling vind ik het ook echt wel een mooi geluid. Ja, dat er eh, mooi in past en zo, ja, ja. Jij hebt ook nog een eh, beentje met een, een andere pianist... waar jullie jazz classics mee spelen. Ja, dat, is echt, dat zijn echt jazz standaards die we spelen. En daar speel ik natuurlijk ook contrabas dan. Ja, ja. want dan heb je natuurlijk ook jazz en klassiek. En klassiek, speel je ooit nog wel eens klassiek? Ik heb eh, <laughs> bij het Nederlands Philharmonisch Orkest heb ik, eh, nog meegespeeld twee jaar geleden. Daar was ik af en toe een keer ingevallen. Dat vond ik echt wel best leuk. Ehm, ik zit nu te denken nog eens voor orkesten voor te spelen. Echt audities te doen. Oké. Om gewoon... Ja, omdat ik toch echt wel, echt wel heel leuk vind in orkest te spelen. Mijn grote held is Pablo Casals. Die cellist. Ja. Nou, dat vind ik ook heel mooi, die donkere toning, Ja, toch? Ja, dat is heerlijk. Ja, ja, ik, als ik een keer wat geld heb, stel dat ik een baan bij een orkest krijg... misschien dat ik dan ooit eens geld heb... Dan zou ik ook wel eens... Uh, <laughs> <laughs> dan zou ik denk ik ook wel een cello eens willen kopen. Lijkt mij wel heel mooi, ja. Ja, dat is wel een heel mooi geluid, hè? Ja? Ja, vind ik wel. Nou goed. hey, en Alam, eh, eh, ga je dit jaar nog iets bij theater doen? Mm, nee. nee, nee. En wat, waar wil jij uitkomen, Joris? Waar, waar moet het heen gaan met deze band? Ja, wat is je droom? Nou, gewoon het liefst eh, mooie muziek maken. ik denk dat we daarom deze band eh, gestart zijn ook om ehm, eerlijke liedjes te maken. Met, eh, zonder al te veel overgeproduceerde en computertoestanden. Ja, we zijn, we zijn laatst ehm, eh, op eh, Vlieland geweest. Eh, de Great Wide Open? Into the Great Wide Open. Ja, was het leuk? Ja, dat is echt een heel, heel bijzonder festival. Echt waar? Ja, echt podia in de bossen. En ja, echt een bijzondere, bijzondere locatie. En hele leuke ja, muzikale dingen. Ja, dat zou voor ons ook echt een hele leuke plek zijn om... Volgend jaar weer eraan meedoen gewoon. Nou, die wat kleinere festivals is eigenlijk waar we een beetje zo, nu op mikken. Ja. En, eh, dus eerst plaat af en dan eh, kleinere festivals gaan spelen. Dat is eh, een beetje het doel. Ja. Oh, de Great Wide Open, wat is het mooiste wat je gehoord hebt daar? Of iets wat heel erg is bijgebleven? Ehm. ik vond Pien Fight, vond ik, weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat vond ik wel, die heeft een nieuwe plaat in, nou, volgens mij maart, afgelopen maart. Wie is dat? Zeg het nog eens. Pien Fight. We gaan het zo even opzoeken. <laughs> Is dat een Nederlandse? Ja, ook, eh, ook Nederlandse. Oh, nou ja. ook weer uit Utrecht, geloof ik. Echt waar? Ja. Utrecht is wel een muzikale... Ja, daar, daar broeit je wat, hoor. Echt, echt wel. Nou, Amsterdam natuurlijk ja, maar... En Deus, hè? Dat was wel echt... Ja, eh, Deus was heel... Dat was wel echt eh, heel gaaf trainen. Ja, ja. En was jij er ook? Nee, ik was er niet bij. Ah, ja. Thomas. In in Frankrijk, was ook heel leuk. <laughs> ja, in, mijn surfpak was hij lekker aan het surfen. Oh ja, oké. <laughs> Goed. Nou, nog een lied graag. Stiekem in. Ja? Yeah. <laughs> Wat zei je? Heb je erin geplast? Ja, ja god. En dat, en ga je nu vertellen. Nationale radio. En de rits is ook stuk. Verdomme. De rits is ga nooit meer iets lenen, man. Nee, nee zeker niet. Nou, Toema. Uh, eh, <laughs> ja. gaan we, gaan we spelen? Ja, ja, gaan we een nummer spelen. Het meest, meest serieuze nummer wat we hebben, geloof ik. Wat komt er nu? Oh. What About. Oh, oké. Okay. right. Ik ga luisteren. What about your wardrobe? What about your books? What about your pictures? What about the truth? What about your wardrobe? What about your shirt? What about your fortune? What about the truth? What about about the words you said? What about all the fun we've had? What about the truth? What about your necklace? What about your faint? What about your fortune? What about our friends? What about an alien? What about a fortune? What about our fortune and justice for all? What about all the fun we've had? What about the words you said? What about all what about the truth? een lekkere stem, jongens. Dankjewel. Echt waar, een lekkere stem. Uh, zullen we nog eventjes, dan kunnen jullie even uitrusten. Eh, nog iets draaien. Eh, want ik vroeg, van, wat inspireerde jullie jou? Jeff Buckley, ja. Te vroeg gestorven zangheld. Ja, prachtig vind ik ook. Ja, absoluut. Altijd kippenvel. Ja. Als ik hem hoor. Mr. Kippenvel en nou, nummer Grace. Spreek voor zich. Nou, dat was eh, even pittig, hè, lieve luisteraars. Bent u allemaal recht overeind gaan zitten in bed? Of wherever u bent. Nou, het was Jeff Buckley. Het is prachtig. Hij is niet meer onder ons. Het was keuze van eh, Joris, eh, de zanger van... Joris Koster, de zanger van Moodbox. Nog steeds mijn gast. ik pak weer even die andere microfoon. Ik kan me omdraaien. Want dat is ook zoiets, hè, want ik, zit, de band zit achter me. Dat is heel... Uh, uh, ga nog een nummer doen? Ja, ja. nummer Killing Me. Welk? Killing Me. Oh, Killing Me. Nou, daar ben ik niet van plan, hoor. was no tomorrow. Eh, Joris, weten ze op school dat jij eh, ook eh, dit soort ambities hebt en daarmee bezig bent? Ja, ja, ja. ik ben mentor van, van een expressieklas en die zijn allemaal fan. Ja, echt waar? <laughs> ja, 13-jarige meisjes. Oh, 13-jarige meisjes, ja. ja oké, goed. Nee, maar die supporten jou wel, ja? Ja, dat ze volgen het wel een beetje, weet ik. Als er weer een nieuw filmpje of een foto online staat, dan en dan hebben ze dat gelijk in de gaten. Zitten ze niet ook allemaal op, de, op je Facebook of zo? Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> Leerlingen met Facebook, dat is eh, geen goed idee. Oké. <laughs> nee. Nou, hey, en eh, ja, wat jij zegt, uh, Michael, een, een, een boterham verdienen in de muziek, anno nu. Dat is, nou ja, het is al, dat is moeilijk, hè? Linkse hobby, hè? Ja, ook dat, ja. Ja, ja zeg maar, met, ja, met de band dat zal ik niet echt geld verdienen noemen... wat we tot nu toe gedaan hebben, nee. Dat is meer geld uitgeven. <laughs> ja. ja. Dat is gewoon de werkelijkheid, hè? Ja. ja. ja. Maakt toch niet uit. Daarom heb ik ook bandcollega's gezocht die bij Transavia werken. Ja. een <laughs> <laughs> baan hebben. Een beetje de voordelen. Ja. Oké. Okay. Nou goed, dan nog eentje een nummer horen. Ja? Ja, eentje. Leave me with my mind, heet eh, het. Uh, Uit volgende nummer. Laatst alweer, hè? Ja of, ja, of als we nog tijd hebben. Zie maar. Oh, I don't know who's to blame. Don't know if I'm still sane. But I miss you right now. I don't know where you're at. I don't know who you're with. But I'm lost in my mind. Lost in my mind. In my mind. Just tell me you are fine. Just leave me with my mind. It'll take a little time. Oh, I love you every mile. I need something to hold on for a while. Just a day again, I chased your love away. But it's all over now. Don't wanna feel this way. I don't want you to know, but it's all over now. My mind plays a trick on me now. Just tell me you are fine. Just leave me with my mind. It'll take a little time. Oh, I love you more than ever. Need something to hold. lover failed again, or I chased your love away. But it's all over now. I don't wanna feel this way, and I don't want you to know that it's all over now. My mind plays a trick on me now. Just tell me you are fine just leave me with my mind. It'll take a little time. Oh, I love you every mile. I need something to hold on for a while. die had voor mij nog wel wat langer gemogen. Eh, Thomas, eh, eh, eh zo'n zo pianostuk, hè, als jullie dan repeteren, bedenk je dat zelf erbij? Ja, zoals wat ik nu doe. Het is elke keer weer een beetje anders eigenlijk. Ja, je bent een beetje improviseren ook wel. Die ruimte is er. leuk. Ja, zeker. Dat is, dat is heerlijk, toch? dat is heel fijn. Dat maakt het ook wat, wat jazzier, ja. Nou, hartstikke goed. Hé hey, jongens, eh, we hebben nog uh, 2,5 minuut. Nou, willen jullie uh, eruit gaan terwijl je gewoon een beetje improviseert? Gewoon een beetje... Of hebben zoiets van, nou, dat het... Nee. <laughs> nou, we kunnen ook Quantic aanzetten, laten horen. Ik wens jullie ontzettend veel eh, succes. En eh, mooie opnames, eh, mooie cd moet het worden. Dankjewel. En dan moeten de minstens vier platenmaatschappijen zeggen... nee, wij willen dit distribueren, wij, wij, wij, wij. En dan, Zullen we nog even zeggen wanneer we waar gaan spelen? Ja, dat is een hele goeie, tuurlijk, ja. gingen we nog spelen? Toch? Vrijdag, ja. Aankomende vrijdag, tien uur s avonds, Skek op de Zeedijk, Amsterdam. Oh, wat leuk. Ja. dus, dat, was het. <laughs> nou, en als die plaat er is, stuur hem dan op naar mij. En ja, dan, ja, uh, ja dan moet je eh, misschien nog een keertje langskomen heel volgend jaar. Ja? Heel leuk. Zullen we zeker doen. hartstikke bedankt dat jullie er waren. Super, dank jullie ook. Bedankt.